zoveel waarde, maar bovenal muziek en ben jij. De nachten zijn eenzaam en koud, de sterren van goud zijn niets meer waard, omdat ik verlang naar jou. De dagen Het geluk dat ik ooit heb gekend. Mijn dag duurt al twee keer zo lang zonder jou. Zo alleen te zijn, niemand om me heen, raak ik nooit aan. De nachten zijn eenzaam en koud, de sterren van goud zijn niets meer waard, omdat ik verlang naar jou. De dagen die zijn niet vertrouwd, want alles gaat fout, alleen is zo raar, omdat ik verlang naar jou. We houden het samen.